Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Russische ultimatum in de Oekraïnse stad Mariupol is verlopen. Volgens het Russische leger zitten er nog zo'n 2500 Oekraïnse militairen en buitenlandse strijders vast in een grote staalfabriek. Het Russische leger had de militairen tot 12 uur de tijd gegeven om zich over te geven. Alleen dan zouden hun levens gespaard blijven. Er zijn geen berichten naar buiten gekomen dat ze dit hebben gedaan. Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse paastoespraak stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Hij noemde de oorlog wreed en zinloos. De paus zei dat we de boodschap van Pasen en vrede meer dan ooit nodig hebben in deze tijd van oorlog. Hij riep meerdere keren op tot vrede en zei dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan het lijden van mensen. Na zijn toespraak sprak de paus zijn traditionele Urbi et Orbi zegen uit... vanaf het balkon aan het Sint-Pietersplein. Volgens het Vaticaan waren er 50.000 mensen aanwezig. Het militaire regime in Myanmar laat 1600 gevangenen vrij vanwege het nieuwe jaar in het land. Het is een fractie van de 23.000 gevangenen die vorig jaar werden vrijgelaten... Sinds het leger vorig jaar een staatsgreep pleegde... zitten duizenden politieke gevangenen vast... onder wie de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi. Het is niet bekend of er ook leden van de omvergeworpen regering worden vrijgelaten. Een schilderij dat ongeveer 150 jaar in een Australische herberg heeft gelegen... blijkt te zijn gemaakt door de Nederlandse schilder Gerrit Willems Heda. Hij zou het samen met zijn beroemde vader Willem Klaas Heda hebben geschilderd in de 17e eeuw. Het kunstwerk is mogelijk miljoenen euro's waard. Het werd in 1979 gevonden in een 19e-eeuwse herberg. Pas vorig jaar werd het kunstwerk uitgekozen voor een groot restauratieproject. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt vanmiddag naar ongeveer 18 graden. Plaatselijk kan het zelfs 21 graden worden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.